Ook gaan de winkels eerder dicht om 6 uur s'avonds al. De supermarkten en horeca om 8 uur. Er mag geen publiek bij sportwedstrijden en als iemand corona heeft moeten alle huisgenoten in quarantaine. Het is nogal een pakket, zegt demissionair premier Rutte. Wat we vandaag hebben besloten en dat realiseren we ons maar al te goed grijpt opnieuw diep in in het leven van heel veel mensen. Wat we nu doen, doen we om het aantal contacten en daarmee het aantal besmettingen snel in een paar weken naar beneden te krijgen. Er komen net als eerder steunpakketten voor bedrijven die getroffen worden. Voor de lange termijn wil het kabinet de regels voor het coronatoegangsbewijs uitbreiden. Bijvoorbeeld dat je een QR-code moet laten zien in winkels en dat je baas erom kan vragen is ook veel gegaan over 2G. Dat wil zeggen dat je alleen een QR-code krijgt als je gevaccineerd bent of genezen. Ondernemers bij bijvoorbeeld kroegen en festivals krijgen daarin straks de keus, zegt minister De Jonge. Zij kunnen er ook voor kiezen om mensen de toegang te geven met een negatieve coronatest, net als nu. Maar dat moet dan wel in combinatie met placering, ofwel iedereen op zijn eigen stoel. De regels gaan niet meteen in, want daar is een wetswijziging voor nodig. En buiten de deuren van de persconferentie in Den Haag zijn een aantal mensen opgepakt. Ze deden mee aan een lawaai-demonstratie om te protesteren tegen premier Rutte en de coronamaatregelen. In ieder geval één persoon is opgepakt omdat hij zwaar vuurwerk bij zich droeg. Meerdere mensen zijn aangehouden vanwege het afsteken van vuurwerk, zegt de politie. En de voorzitter van de Klimaattop in Glasgow hoopt dat ze het vanavond nog eens worden over de zogenaamde slotverklaring. Het is onduidelijk hoe realistisch de hoop op een snelle deal is. Klimaatconferenties worden vaak verlengd tot in het weekend, omdat ze het op de slotdag niet eens worden over afspraken.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 You couldn't see us with binoculars. They dig it. <laughs> yeah. Uh, I know you're bobbing your head. Cause I can see you. Uh, I know you're bobbing head. Cause I can see you. You can't see me. <laughs> yeah.